Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Meer dan 4500 particulieren hebben zich aangesloten bij het vuurwerkmanifest. Dat moet leiden tot een verbod op consumentenvuurwerk. Het manifest is een initiatief van 18 organisaties, voornamelijk patiëntenverenigingen. Ze willen dat het afsteken van vuurwerk door particulieren wordt verboden... omdat het in geen verhouding staat tot de schade en het letsel die daarbij worden aangericht. De organisaties pleiten in plaats daarvan voor grote professionele vuurwerkshows. De top van de Partij van de Arbeid vindt dat er in Nederland plaats is voor 200.000 vluchtelingen. Dat is vier keer zoveel als er nu worden opgevangen. PvdA-leider Samson noemt 200.000 in het Nederlands Dagblad een overzichtelijke hoeveelheid. Vicepremier Asscher is het met hem eens. Wel benadrukte Asscher op NPO Radio 1 dat het kabinet het aantal vluchtelingen wil verkleinen. Mensen die mogen blijven moeten netjes worden opgevangen en ook echt een bijdrage gaan leveren, zegt Asscher. In Weert is een VVD-raadslid opgepakt omdat hij afgelopen zondag een andere man zou hebben mishandeld. Dat gebeurde tijdens een feest in een evenementencentrum in de gemeente. De politie was naar het centrum gegaan na een melding over geluidsoverlast. Toen agenten daar waren ontstond een vechtpartij waarbij het raadslid betrokken was. De 53-jarige man is gearresteerd en moest een nacht de cel in. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdwond en heeft aangifte gedaan van mishandeling. Bij een ernstig verkeersongeluk op de A2 bij Maarsen is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zijn een vrachtauto en een aantal personenauto's bij betrokken. Volgens ooggetuigen vlogen auto's door de lucht. Het is volgens de politie een ravage op de weg. Er zijn twee traumahelikopters naartoe gestuurd. De A2 bij Maarsen is in zuidelijke richting dicht. Het weer droog en vooral in het oosten zon. Het is 9 of 10 graden. Morgen eerst regen, smiddags wordt het droger. Het wordt een graad of 10.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 Vanaf Vinkenveen staat inmiddels 7 kilometer, dat is bijna een half uur vertraging. Verkeer kan nog wel gebruik maken van de parallelbaan, maar dat schiet niet op. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.